Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Misschien rijden er helemaal geen NS-treinen meer vandaag. De sneeuw, ijzel en wind zorgen voor veel problemen op het spoor. Vooral wisselstoringen. En daarom lukt het voorlopig nog niet. Het is onduidelijk of dat later vandaag nog wel gaat lukken. En wanneer dan, zegt de NS. Dus ik zou eh, reizigers willen adviseren om eh, hun eh, reis uit te stellen tot morgen. Ehm, en ook de reisplanner in de gaten te houden voor de laatste informatie. Maar ook morgen moet je nog rekening houden met spoorproblemen. Aan het einde van de dag bepalen wij hoe we morgen gaan rijden. ik denk dat je er wel van uit kan gaan dat dat een andere dienstregeling zou zijn dan als normaal op een maandag rijden. En ook op de weg gaat het op veel plekken moeizaam door de sneeuw. In totaal zijn er nu zo'n 100 glijpartijen van auto's geweest met blikschade. Als het niet echt hoeft, ga dan niet de weg op, zegt Rijkswaterstaat. Maar we begrijpen dat sommige mensen vanwege hun werk de weg op moeten. Die mensen adviseren we om de, eh, ja, het rijden aan te passen aan de omstandigheden. Dus pas alsjeblieft de snelheid aan, hou wat afstand, neem extra reistijd in acht. Wissel niet onnodig van rijstrook en als er ploegen aan het werk zijn met strooiers en sneeuwschuivers... geef die mensen de ruimte, want ze werken daar voor uw veiligheid. De zoutstrooiers blijven nog wel even in de weer... want ze stoppen pas als de wegen weer helemaal zwart zijn. En het hart van strooichauffeur Karel uit Gelderland gaat deze dagen ook sneller kloppen. Hij is 83 en zit al meer dan 40 jaar op de strooiwagen. Dus van een beetje sneeuw schrikt hij niet. Nee, ik vind het wel leuk, want <laughs> ja, dat is het avontuurlijke. Een strooier is iets aparts. Dat moet in je bloed zitten gewoon. Ik heb wel eens gedacht, ik stopte mee. Dat heb ik ook drie of vier jaar geleden heb ik dat gedaan. Dat ik alles verkocht had. Ik dan weer spijt. En zodoende heb ik wacht, toch weer een unit teruggekocht om het toch weer te doen. Als het sneeuwt, dan moet bij Karel alles wijken. Zelfs op zijn trouwdag is hij een keer uitgerukt. En dat was op 9 december. En toen moest ik trokken uit. Had ik iedereen verlaten. Had ik een jak aangetrokken en ben gegaan. Ik zei nou tot straks. Het weer pas vanavond en vannacht wordt het op de meeste plekken weer droog. Het vriest ook overal van min 1 tot min 5. Al voelt het door de wind op sommige plekken aan als min 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knoppen Beverwijk en Afrit Muiden is de vertraging 5 minuten.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 Want het is prachtig. Het is echt eh, heel erg mooi misschien. Hey, en, eh, maar ik heb ook even gekeken, want je hoort het misschien net al in het nieuws. treinen rijden niet, er wordt echt afgeraden om, om naar buiten te gaan. Ehm, en ook morgen zullen de treinen in een aangepast schema rijden. En eh, wel echt een stuk minder door bevroren wissels en dat soort dingen. Dus ik heb even snel gekeken naar het weerbericht. En we gaan er straks nog wel wat uitgebreider op in. Maar eh, vandaag blijft het de hele dag hard sneeuwen. Morgen waait het nog steeds wel heel hard. Maar mm, ja, is er veel minder sneeuw dan vandaag. Dus, eh, dus dat is het wel wat beter. Maar er zal nog echt wel een dik pak liggen met alles wat er vandaag valt. Dus laten we zo nog even verder kijken naar het nieuws. En ja, op zo'n dag als vandaag tigda manna sitter där de är snummesnabb som Burt Handelin Alla keep on bum down Vissa när man kommer när det blåda min dörr Rain it could pour through, through my window So they put me in the back the car at the station From that point on I reach my destination Where the destination region had the east detention Where I look down my pants, look up my bottom So informer, you know say that I'm a snowman, I go glam I like it boom boom down Take them on the city, then I'm a snowman, stop somewhere down the lane I like it boom boom down Farmer, You know, say that I'm a snowman, I go play him. Um, I lick your on bum down. Take the man that say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I lick keep on, bum down. So, big all them others think they have more power. They on the phone, they want one hour. Me for once, I use it once, and now me call me lover. Lover who be calling on the one, tell me. I'm in over in my heart, down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado Informer know, that I'm nosy da nam je snome ja problem Ali them. bom bom dejam Sigdam na srce da nam je snome stać Samo da ne lejem Ali ki bom boom dejam Informer You know say that I'm a snowman, I go glam I like it boom boom damn Take the man that say, say that I'm a snowman Start somewhere down the lane I like it boom boom damn So listen for me, you better listen for me now Listen for me, you better listen for me now Bring me the rubber, the mic, the phone, the rock on steady You say that I'm a snowman, you're the Listen, me say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, no one tell for no. You black people, man, is all a man know. Yeah, my shoes that them say up and i toes just to show up. When me a ballin', all the ones one to so informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I lick your boom boom down. Byggde man den siden med slummen stab som moderne land Jeg liker bom bom dem Informer Genau siden med slummen jeg går glam Jeg liker bom bom dem Tygde man den siden med slummen stab som moderne land Jeg liker boom boom dem Come with a nice young lady Intelligent, yes she jungle call in Ari If away me go me never left for a tally You say that it's no me, I the rum dance man Rum it in a dance, I in a nation you never know, say that I'm a snowman, yeah, the boom shaka tell me never lay down flat, and now I'm cardboard boxer. You say that I'm a snowman, I go reaching at the top, so informer. You know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you boom boom down. Kick them on the say, say that I'm a snowman, stop stumble down a lane. I like you boom boom down. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you boom boom down. Kick them on the say, say that I'm a snowman, stop stumble down a lane. I like you boom boom down. Why would why would coolin' with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone Take me to the station, black up my hands. Trail me i I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm back in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get But Sham turn informer. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I bum down. Take them on the say that I'm a slummy, stop somewhere down in. I like be dum bum down. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I keep Take them the say that I'm a stop Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Ik word hier zo kerstig van. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar dit is toch heerlijk. Ik, eh, ja, het, enige wat we missen eigenlijk in deze studio is een klein open haardje. Maar we kunnen misschien nog wel een knesperend uh, haardvuurmuziekje eh, vinden straks. Maar ehm, het, het, leuke is, ik, ik ben al een paar minuten bezig om een supermarkt aan de telefoon te krijgen. Want ik ben dus wel eens benieuwd of het inderdaad weer zo erg is. Zijn er nog wc-rollen te krijgen in Zandvoort op dit moment? Nou, <laughs> ik heb er een paar geprobeerd. Sommige nemen gewoon niet op, dus die hebben het heel druk. En ik had net de FOMAR uh, aan, aan, de lijn in, eh, in Noord. En die, eh, die zei, oh, ik moet, ik moet bijvullen, ik moet bijvullen, maar het is heel druk. Dus ik ga nog even <laughs> kijken of we straks echt live iemand in de uitzending kunnen krijgen. Om een beetje te horen hoe het daar is. Maar ehm, wil je nou ook zelf een beetje je sneeuwverhalen delen... Ja, bel dan vooral even naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En je kunt ook naar hetzelfde nummer een appje sturen. Dus eh, deel vooral je, je sneeuwpret en eh, je belevenissen en je, je sleetips. Waar, wat zijn de allerbeste plekken? Want eh, nou, we willen het natuurlijk allemaal weten vandaag. Dus laat het maar weten. Na Spendo Ballet met True. Ik weet niet of je het herkent. Maar dit hoort dus een eh, knapperend haardvuurtje te zijn. Hmm, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga eens even kijken wat we hier hebben. Ja, want het is natuurlijk zondag. En eh, nou, deze zat we dan even van een ander programma. Want misschien herken je dit tune als je vaak radio luistert. Dan moet je zo'n zware stem bij opzetten. Het is zondag en normaal wordt er natuurlijk volop gesport. Maar ook dat eh, is een beetje geraakt door, eh, door het heerlijke weer, door het winterse weer. Dus in Nederland gebeurt er niet zoveel. Eh, bijvoorbeeld Ajax Utrecht is, is uitgesteld en een aantal andere, andere eredivisiewedstrijden zijn ook afgelast vanwege het weer. Omdat ze gewoon die ploegen niet de straat op willen sturen. Dus ik ging even snel door het sportnieuws heen van vandaag. Ja, en daar kwam ik natuurlijk wel één ding tegen. En dat is eh, vanavond de Super Bowl. Ja, het grootste, ik geloof dat het eh, het grootste eendaagse sportevenement is ter wereld. Waar de meeste mensen naar kijken. En eh, vanavond is het, even kijken hoor, de Tampa Bay Buccaneers tegen de Kansas City Chiefs. Nou, en ik weet niet of je er een beetje in zit, maar het is echt, ja, het is een fantastische show om te kijken. Want uh, nou ja, het is gewoon eh, het, is het hoogtepunt van allerlei dingen. Dus heel Amerika kijkt ernaar. Uh, merken lanceren op dat moment hun grote nieuwe, ehm, hun grote nieuwe commercials. nou, er gebeurt echt van alles en nog wat. En, en natuurlijk het sportieve zelf. En ook altijd de halftime show. Ik ga eens even zoeken of ik hem, of ik hem zo kan vinden. Want eh, vanavond treedt hij erop. En normaal is dat, eh, doen ze dat altijd met heel veel eh, andere artiesten ook. Oh. Nou, ik was hem even aan het zoeken. Maar The Weeknd, die gaat, in ieder geval vanavond, gaat er in ieder geval vanavond optreden. Zo. En we gaan natuurlijk eventjes kijken of we dan een nummer van hem kunnen vinden. Lekker hè? voorbereid radio. Ik heb hem hoor. Want eh, het begint eh, zo vanavond uh, laat. Even kijken hoor, of ik het zo snel kan zien. Hoe laat het begint. Nou ja, die hou je van me te goed. Maar in ieder geval... vanavond en het duurt echt tot diep in de nacht. Dus je moet wel even tot een uurtje of vier wakker willen blijven. Want dan is het eh, meestal pas eh, afgelopen. Maar je wordt dan wel in de rust, word je dus getrakteerd op deze show. The Weeknd. Hij heeft al helemaal beloofd dat hij het eh, in zijn eentje gaat doen. Dus zonder andere, andere bekende artiesten die hem gaan bijstaan. Maar ja, dat kan hij ook wel, hè. Dit is I Feel It Coming.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 Ja, je hebt echt van die, van die echte Super Bowl platen. Die er elk jaar... Eh, want het is... Nee, ik weet niet of je wel eens merken voetbal hebt gevolgd. Maar het enige dat het lastig is... wij zijn gewoon normaal voetbal gewend. En dan weet je gewoon... Nou, dat is twee keer drie kwartier. En af en toe ligt het spel misschien eens een keer een minuutje stil vanwege, eh, ja, hoe noem je dat? vanwege de videoscheidsrechter of vanwege een blessure. Maar ja, bij American Football is, staat het eigenlijk meer stil dan dat ze aan het spelen zijn. Maar het is ook wel een super heftige sport. Dus het is ook eh, is niet zo heel raar. De, en, ehm, maar elke, ja, dat is natuurlijk typisch Amerikaans. Want elk momentje dat er eigenlijk niet gespeeld wordt... wordt gevuld met een geluidje of een muziekje of eh, weet ik veel wat. Eh, zoals dat bij, eigenlijk bij alle Amerikaanse sporten misschien wel gewend bent. En ja, ik heb ooit een keer ehm, daar, een, daar een verzamelingetje van gemaakt... van dat soort muziekje. En ja, dit is er wel eentje. Je zult hem gelijk herkennen. Dit is er wel eentje die de energie eh, er lekker in krijgt, hè. Ram Jam, Black Bear. Nou, daar ga je wel hard van rennen, toch? Dit is ZWM Watertoren. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Willem. denken dat je even een rustige zondagmiddag hier voor je, voor je neus krijgt op ZFM. Ja, dan eh, zit je er net even naast. Hij staat altijd in een loopje, dus ik moet hem ook wel weer uitzetten. Ram Jam. Nou, dat was nog even over de Super Bowl vanavond. En uh, ja, ondertussen zie ik hier mensen, als ik uit het raam kijk... zie ik hier mensen buiten ook gewoon topprestaties leveren. Hoor. Want iedereen trotseert de storm. Met sleetjes, met... Ja, ik, wat ik ook wel leuk vind is dat sommige mensen hun stoep aan het vegen zijn. Ik zou nog even wachten. Het blijft nog wel even sneeuwen namelijk. hey, eh, wat ben je aan het doen? Ik ben heel erg benieuwd. Dus eh, bel vooral even naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Of app even gewoon je fotootje van waar, waar, je, waar je zit. laat eens even kijken hoe jij naar ZFM aan het luisteren bent. Of dat je misschien wel gewoon lekker met ZFM in je oortjes buiten aan het wandelen bent. Of aan het sleeën. Nou, we willen het natuurlijk allemaal heel graag zien. En ondertussen probeer ik nog steeds een supermarkt aan de lijn te krijgen. Dus het, is ook, eh, het blijkt een leuke uitdaging. Dus ik denk dat het druk is. Maar eh, ik ben vooral heel erg benieuwd naar jouw verhalen. En eh, ja, in de tussentijd blijven we gewoon lekker muziek draaien hier op ZFM.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 Cause I know mine te lijken. Want eh, ik heb inmiddels alle supermarkten in, uh, in, ehm, in Zandvoort gesproken. Alleen dan komt er natuurlijk altijd nog één probleempje. Ja, niet iedereen mag zomaar tegen de pers praten. Dus eh, nou, dat respecteren we dan natuurlijk. Maar het was wel even leuk om allemaal met ze te praten. Dus dat heb ik even door tijdens Celesta met Love is Back gedaan. Ehm, en wat ze dus allemaal zeggen, ja, vrijdag en zaterdag was het echt heel druk. En eh, het was niet zozeer dat mensen specifieke producten aan het, eh, aan het, aan het zoeken waren... maar gewoon inkoop aan het doen om zich eh, ja, drie, vier dagen thuis te kunnen opsluiten... en dan wel te kunnen blijven eten. Dus het was gewoon, ja, het was gewoon heel druk, eigenlijk in alle, alle supermarkten. Dus geen lege schappen, want ze hadden er natuurlijk wel rekening mee gehouden. Deze keer zagen het natuurlijk wel aankomen, want dat weer, dat, dat is dan wel fijn van een weersvoorspelling. Het is iets makkelijker te voorspellen dan een lockdown of dat soort dingen... Eh, dus, eh, dus, ze zagen het een beetje aankomen en ze hadden er geen groot probleem mee. Maar het was wel ontzettend druk. En eh, vandaag, ja, vandaag was het eigenlijk wel relaxed, ze. Het was wel echt zichtbaar, zichtbaar rustiger. Nee, en ehm, ja, weet je, gladde stoepen, niet echt kunnen rijden met je auto. Ja, sommige mensen voelen zich dan een beetje opgesloten. Dus voor hen... Prisoner, prisoner, you off my mind, off my Cyrus, Prisoner. Ja, daar is hij. Het gezellige muziekje. Woehoe. Hey, welkom. Uh, nog steeds. Je luistert nog steeds naar ZFM, de Watertoren. En eh, omdat het zo'n prachtige mooie sneeuwdag is... Ja, dachten we van, we gaan, we gaan wat extra live uitzendingen maken. En ehm, ja, ik ben ook een beetje aan het scharrelen op, eh, op internet... om te kijken hoe, hoe iedereen er een beetje doorgaat. Nou, gelukkig blijft de grote drukte in eh, alle natuurgebieden blijft een beetje uit. Dus mensen gaan echt gelukkig even wel gehoor aan om niet weg op te gaan. Maar ja, zoals hier in Zandvoort hebben we natuurlijk allemaal binnen hun handbereik. Dus wij kunnen allemaal gewoon de slee uit de schuur pakken... en eh, gewoon rustig naar de duinen toe lopen. Dus eh, voor ons als bewoners van Zandvoort is het een topdag... want we hebben de hele duinen voor onszelf. Ehm, ja, en het is zelfs zo dat we ook een beetje van de wereld zijn afgesloten... want de treinen rijden ook echt helemaal niet. Marcus, onze technische guru hier van ZFM, die kwam net binnen... en die, die had een flink stuk gelopen en die zei ook van ja, ik kwam langs het spoor en er lagen echt de, ja, zeg maar de, beide, de, de, de, de sporen zelf hadden als een soort van schutting gefungeerd. Dus lagen, op beide sporen lagen echt een hoop. Nou, daar kon echt geen trein doorheen. En er waren, eh, al het treinpersoneel was druk bezig, of uh, het ProRail personeel waarschijnlijk, om dat weer helemaal schoon te krijgen. Eh, zodat er hopelijk morgen toch alweer wat kan rijden. Op die eerste schooldag. hey, en... Ehm, ja, voor de rest is het... ja, ik, moet het, het, technische rapport van de, cijfer, van de sneeuw... Eh, was, eh, wat ik vanochtend tenminste, toen ik voordat ik hier de studio indook... was het nog geen plaksneeuw. Dus het was nog lastig om eh, sneeuwpop te maken. Maar heb je nou zelf al wel een sneeuwpop gemaakt... omdat het inmiddels helemaal is gewijzigd dat de sneeuw inmiddels wel plakt... stuur dan even een fotootje. dat kan gewoon via WhatsApp naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Nou ja, en met dit soort gekke dagen... want het is tien jaar geleden dat er zo'n sneeuwstorm was... Dus ja, dan mag je ook wel een beetje eh, ja, melodramatisch doen, denk ik. Hè? Over hoe erg het dan is. Dat je elkaar echt even afgesloten bent. Maar ja, we zijn natuurlijk al de laatste tijd niet anders gewend. Maar eh, nou, als straks de dooi gaat inzetten... dat je dan weer je geliefde aan de andere kant van het dorp...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 En eh, nou ja, ik eh, denk dat je niet heel veel andere dingen dan vandaag eh, te doen hebt dan lekker naar buiten kijken. En heerlijk naar CFM luisteren. En naar alle programma's die we hebben. Het afwachten is nog even... normaal hebben we natuurlijk altijd een heerlijk programma hier op zondagmiddag. Maar ja, ook door het slechte weer kan ook niet iedereen naar de studio te komen. Dus we zijn nog, we zijn nog even in afwachting, maar dat laat ik je zo weten. Ehm, en wij hebben nog een minuut of eh, tien. Dus eh, nou, mocht je nou nog een praatje willen, ik heb nog ruimte voor één. Dus eh, app even je voorkeur naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. 106.9 ZFM. ZFM. En dit is Soul met Free. tot het einde draaien. En eh, nou, ik zei het net al, je kunt gewoon je eigen, je eigen nummers aanvragen. En dat is ook gebeurd. Dus de laatste is, eh, is aangevraagd. Dan heb ik even niet de naam erbij gezet. Nee, nou, maakt niet uit. Hey, ehm, super bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Jan Willem. Dit was ZFM De Watertoren. En de laatste is Modern World van Anouk. your kicks, Shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girls. They can puff them up, so no bra will fit. beautiful. I put her on a pedestal. But as you cook a triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. for nearly nothing. You take him home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl. met Modern World. En eh, dit was hem. Ik, mijn naam is Jan-Willem. Dit was ZFM Watertoren. Blijf vooral luisteren naar ZFM. En tot snel.